uur. Het Holtkamp met het NOS-journaal. Actievoerende politieagenten gaan mogelijk niet meer naar alle spoedmeldingen. Als mensen na een ongeluk of inbraak 112 bellen... is het maar de vraag of de politie nog wel komt, zegt een actieleider in het AD. Hij benadrukt dat mensen in levensgevaar wel altijd worden geholpen. Maar als er bij iemand is ingebroken, komen we niet meer langs om onderzoek te doen, zegt hij. Dit weekend zijn vijf voetbalwedstrijden in de eredivisie afgelast... vanwege de politieacties voor een nieuwe CAO. Maandag overleggen de vier politiebonden over hoe het verder moet... en niet meer uitrukken voor elke 112-melding... is waarschijnlijk het nieuwe middel om minister van der Steur onder druk te zetten. James Holmes, de man die drie jaar geleden in een bioscoop in de voorstad van Denver twaalf mensen doodschoot, is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Hij was door de jury al schuldig bevonden aan alle aanklachten. Hij had ook de doodstraf kunnen krijgen. De nu 27-jarige Holmes kocht een kaartje voor een nachtelijke première van de Batman-film The Dark Knight Rises. Kort na het begin van de voorstelling ging hij naar zijn auto, haalde daar vier vuurwapens op, bracht in de zaal een traangasgranaat tot ontploffing en opende het vuur op de bioscoopbezoekers. 70 mensen raakten gewond. Holmes en zijn advocaat betoogden tijdens het proces dat hij psychisch gestoord is, maar daar ging de jury niet in mee. Na de massamoord laaide het debat in de VS over wapenbezit opnieuw op. De Nederlandse waterpolosters zijn er in Kazan niet in geslaagd om de wereldtitel binnen te halen. De ploeg verloor in de eindstrijd maar net van de Verenigde Staten. Het werd 5-4. Nederland begon goed aan de finale, maar had moeite met de fysiek sterke tegenstander en miste in het laatste kwart een strafworp. Het weer in het oosten en zuidoosten flinke onweersbuien met kans op hagel.